Bezittingen die zijn vergaard voor het huwelijk, maar ook schulden, erfenissen en giften, zouden niet meer standaard moeten worden opgenomen. De wijziging moet bijvoorbeeld voorkomen dat een partner pas bij een scheiding leert dat er sprake is van een vroegere schuld. Trouwen in gemeenschap van goederen, waarbij bezittingen en schulden worden gedeeld, is standaard. Voor huwelijkse voorwaarden is een notaris vereist. De Greenpeace-activisten van het schip Arctic Sunrise hebben de veiligheidszone van het Russische boordplatform geschonden en dat is strafbaar, zegt voormalig Greenpeace-kapitein Albert Kuiken in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Kuiken was in 1993 kapitein van een schip van Greenpeace dat in het Poolgebied in de Barentszee actie voerde tegen booractiviteiten van Shell. Rubberboten schonden daarbij de 500 meter veiligheidszone rond het platform waarop de Noorse kustwacht het schip enterde. Kuiken en de campagneleider kregen 40 dagen dagen Minister Schult van Hagen ziet niets in een VVD-voorstel om rechtsinhalen standaard toe te staan. Het leidt volgens haar niet tot een betere doorstroming. VVD-kamerlid Elias vroeg de minister om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. Schuld van Hagen wijst erop dat veel wegen maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. In Jemen is een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst omgekomen... bij gevechten tussen Sjiïtische en Soenitische moslims. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De omgekomen Nederlander zou naar Jemen zijn gereisd... om te studeren aan een salafistische theologische school. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet op de hoogte te zijn... van het overlijden van de Nederlander. Het weer, het is koud, lokaal 3 graden en kans op vorst aan de grond. Later vanochtend wat zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.